Dat heeft de nieuwe president Piñera gezegd. Een dag na zijn beëdiging liet hij weten niet te zullen rusten voordat de schade in het Zuid-Amerikaanse land is hersteld. Piñera heeft een noodwet naar het congres gestuurd. Daarin staat onder meer dat elke Chileen die dat nodig heeft ruim 50 euro contant geld krijgt. Ook zouden er voedselbonnen moeten komen voor de getroffenen. Het geld voor de wederopbouw moet volgens president Piñera voor een groot deel uit het buitenland komen. Door de aardbeving in Chili kwamen twee weken geleden bijna 500 mensen om het leven. Hans van Mierlo wordt donderdag in Amsterdam in besloten kring begraven. Dat heeft D66-leider Pechtold gezegd in het tv-programma Pauw en Witteman. De partij organiseert een week later een speciale herdenkingsbijeenkomst... voor de oprichter en oud-leider van D66. Op 23 of 24 maart wordt in De Rode Hoed in Amsterdam... op gepaste wijze afscheid genomen van Van Mierlo. Op de internetsite van D66 hebben ruim 2000 mensen... het condoleanceregister getekend. In Pauw en Witteman bood Job Cohen zijn excuses aan. De beoogd leider van de PvdA heeft er spijt van dat hij en Wouter Bos in hun persconferenties niet hebben stilgestaan bij het overlijden van Hans van Mierlo. Dat had wel gemoeten en daar bied ik mijn oprechte excuses voor aan, zei Cohen. Een moeder uit Birmingham moet 7,5 jaar de gevangenis in... omdat ze haar dochter van 7 liet doodhongeren. Ook de stiefvader van het meisje kreeg die straf. Het meisje werd twee jaar geleden gevonden op een matras in een smerige kamer. Ze woog nog maar 16,5 kilo. Een paar uur later overleed ze in het ziekenhuis. Het weer, vannacht blijft het droog, temperatuur van 0 graden in het oosten tot 3 aan zee.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 i walk like a blind man, but my eyes are open. And you are the only place for me. Won't you hold on just for a while? Please don't give up. I've been roaming around, always looking down at all I see.